In de oudejaarsnacht kwam het tot confrontaties tussen Marokkaanse en Molukse jongeren. De politie hield drie Marokkanen aan. De incidenten in Culemborg waren de ernstigste van de oudejaarsnacht. Volgens minister Ter Horst blijkt uit een eerste inventarisatie dat er landelijk wat minder incidenten waren dan vorig jaar. Maar ze benadrukt dat er van een rustige jaarwisseling geen sprake is geweest. Meer dan 25.000 mensen hebben op tientallen plaatsen een nieuwjaarsduik genomen. Traditioneel was de duik in Scheveningen het drugs bezocht. Bij de nieuwjaarsduik in Oldenzaal is een wethouder zwaar gewond geraakt aan zijn been. Hij werd getroffen door een kanonskogel uit een haperend kanon dat bij de start werd gebruikt. In Londen wordt waarschijnlijk eind van de maand een internationale conferentie gehouden over islamitisch extremisme in Jemen. Dat gebeurt op initiatief van de Britse premier Brown, naar aanleiding van de mislukte aanslag op een vliegtuig vorige week boven Detroit. De verdachte heeft gezegd dat hij voor trainingen van Al-Qaeda in Jemen is geweest. In de binnenstad van Dordrecht heeft een grote brand gewoed in een kledingzaak. Enkele panden eromheen, waaronder een sportschool, zijn zwaar beschadigd. In de kledingwinkel werd ook vuurwerk verkocht. Restanten daarvan zijn bij de brand ontploft. Zo'n 15 huizen werden uit voorzorg ontruimd. De winkel had een vergunning voor het vuurwerk. De oorzaak van de brand in Dordrecht is nog niet bekend. In Pakistan is het dodental van de zelfmoordaanslag bij een volleybalwedstrijd opgelopen tot 75. Een man reed eerder vandaag een auto met explosieven het veld op waar de wedstrijd aan de gang was. Naast 75 doden zijn er zeker 40 gewonden bij de aanslag in het noordwesten van Pakistan. De politie houdt rekening met een wraakactie van de Taliban.